Michel Koenen met het NOS-journaal. Diverse Europese leiders hebben enthousiast gereageerd op de verkiezingswinst van oppositieleider Magyar bij de Hongaarse parlementsverkiezingen. Premier Jette heeft de TISA-leider gefeliciteerd met zijn historische verkiezingsoverwinning. Hij spreekt van hoop op herstel van de democratie, de Hongaarse rechtsstaat en Europese samenwerking. Europese Commissievoorzitter van der Leyen zegt dat Hongarije voor Europa heeft gekozen... en dat Europa altijd voor Hongarije koos. De Franse president Macron zegt samen met Madjar te willen bouwen aan een meer soeverein Europa. De Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz begint om vier uur s middags Nederlandse tijd. Dat zegt het Amerikaanse leger. President Trump kondigde gisteren aan dat die blokkade onmiddellijk zou beginnen... maar wanneer precies zei hij niet. Zijn besluit volgde op de mislukte onderhandelingen tussen Iran en de VS. Dit weekend waren die. waren over een vervolg van een wapenstilstand. Volgens het leger zal elk schip worden tegengehouden dat van of naar een Iraanse haven vaart. Schepen die doorvaren mogen gewoon passeren. Het vergat zijn Majesteit de Ruiter is onderweg naar een marineoefening in Zuidoost-Azië... maar doet onderweg ook de golfregio aan. Defensie zegt dat het vergat langer in het gebied kan blijven als daar aanleiding voor is. Het kabinet maakt plannen voor een missie in de straat van Hormuz. En in Landgraaf wordt nog altijd gezocht naar een serval, de katachtige ontsnapte vrijdag. Volgens regionale omroep L1 zijn drie vallen geplaatst om het dier te kunnen vangen. Ook worden drones en warmtebeelden ingezet om te achterhalen waar Servat Nala zich schuilhoudt. De oproep is om huisdieren voorlopig binnen te houden. Servals zijn roofdieren en houden van kip en konijn. En er is al een dode kip gemeld in de buurt. De serval is een schuwdier en zal mensen vermijden. Het weer bewolkt. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Overdag bewolkt met in het oosten kans op wat regen.